westen dan ook af en toe zon. Dit... Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan geen files. Ik geef een overzicht van de snelheidscontroles die zijn aangekondigd. Dat zijn de controles op de A15 Gorkum-Nijmegen tussen Tiel en knooppunt Valburg.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 Welkom bij deze druilerige muziekboulevard van zondag 24 juli, 8 minuten over 12. Ik zit hier met een partij onwijs dubbel gevoel. Dat had ik al laten weten op Facebook. En dat heeft alles te maken met wat, wat een weekend gebeurd is. Um, ehm, gebeurtenis in Noorwegen waar ik eh, mijn hart eh, eigenlijk helemaal en mijn verstand bij stilstaat. <clears throat> Dan nog het eh, overlijden van Amy Winehouse. Maar dat zat er natuurlijk wel een klein beetje in. Ehm, met het excessief drank- en drugsgebruik. 27 jaar oud geworden. En dus onderdeel geworden en lid geworden van de club van 27. Want er gingen er al vijf voor. Zoals Janis Joplin, Jim Morrison van de Doors, Kurt Cobain van Nirvana, Jimi Hendrix en Brian Jones van uh, de Rolling Stones. Eh, dat eh, waren ook mensen die al op hun 27e ja, min of meer aan het eind van hun leven kwam. De een had een zelfmoord voorgedaan, de andere ook weer met een overdosis van drugs en drank. En noem maar op. Dus eh, het is hier, eh, wat, wat, wat, mij betreft, eh, gieren er een aantal dingen door, door het lijf heen, als het ware. Master Blaster Jamming van Stevie Wonder, daar begonnen we dus mee van deze zondag 24 juli. Maar het staat natuurlijk altijd een beetje in het teken van ja, wat ik zelf heb aan materiaal. nu is het wel zo dat ik mijn USB-stick met een hoop dingen ben vergeten is niet erg fijn eh, dat, dat ik dat eh, doe. Maar goed, eh, we gaan gewoon proberen of we nog een, beetje een, leuk muziekprogramma in elkaar kunnen steken. Met het materiaal wat ik dan wel bij me heb. Want er is natuurlijk nog wel cd's en dat soort benden, dat, dat heb ik bij me. deze mensen die hoeven verder geen uitleg te hebben, denk ik eerlijk gezegd. Want op 3FM worden ze al veelvuldig in de markt en in de etalage gezet. Haarlemse Band, ik heb het over Chef Special en Airplaying. En het komt natuurlijk van een debuutalbum One for the Misses. I get sick of that same song all day long on the radio and I ain't saying yo play no chef on the radio cause yo I hope that's what y'all waiting on with the whole damn CD sailors gone we got labels waiting to rape us all ain't it so it's the it's gotta save us all man and I ain't gonna break your ball if you hit that goal with a fake ass song on the radio I just hate it all don't take me high don't take me low don't make me feel like flying no it don't make me warm I don't don't make me cold, don't bring me nothing. First of all, shit just been. I heard it all, man. On the radio, get yeah, the radio, play me that shame, my uh-huh. On the radio, yeah, the radio, oh no, don't wake me no. On the radio, yeah, the radio, me shame, my uh-huh. On the radio, the radio, what do they pay you for? Don't get me started on them DJs these days, walking in the club with a briefcase full of cheap taste Thinking 80 shit, give me a break. Full of teen ages, easy fakers. Those stuck up in the magazine pages. Those who don't know what they need saying. Let's go where the TV takes us. Among those, some show, they got some flow. We got newcomers, long goners, John Doe's, coke heads with long toes. Pirates screaming, cats are stealing. I know how that may sound and seem, but I'll be the chef with my own ingredient. Seasick man, don't eat it. On the radio, get a radio. Play me that same was clue at all. Trying to get a little bit information, turn it to a little bit inspiration. Shit I'm facing, it's amazing. I miss the days that I spent like crazy. On oh, the radio, yeah the radio. Play me that same old shit. On oh, the radio, yeah the radio. Play me that same from the heart with your brothers. Share the love from the heart with your brothers. Share the love from the heart with your brothers. Share the love from the heart with your brothers. Share the love from the heart with your brothers. bijna zeggen, geef ze een applaus. Wauw. Dat zal eh, zeer binnenkort toch eh, denk ik ook wel gaan gebeuren. In oktober zal, eh, als het goed is, dit een beetje het levenslicht gaan zien. Tenminste het nummer wat een beetje anders gaat klinken dan op deze EP. De Cosm Carnival met eh, shared Share the Love. Daarvoor overigens eh, de Chefs Special uit eh, Haarlem. Met Herplaying. En dit, ja, dat is natuurlijk een bekende band aan het worden. Zeker doordat ze bij 3FM nu een serious talent zijn. Talent band. dat betekent dat je dus heel veel in de etalage wordt gezet door de mannen en de dames van 3FM. Maar goed, ze hebben hier ooit in november 2009 hebben ze hier gestaan in een dampende studio en en eh, dat er op een gegeven moment het condens van eh, de ruiten afsloeg. Zo eh, interessant was dat. Zat hier met vijf man in de studio en... Eh, heel erg leuk hadden ze toch een, eh, een aantal eh, mooie dingen akoestisch hier neer weten te zetten. Dus wat dat er gaat, hebben wij dan nog een tastbare herinnering van Chef Special. voor de Cosmic Carnival geldt dat zij dus bezig zijn met het nieuwe album. Het album dat ze met crowdfunding proberen te, ja, te krijgen. Nou, ga maar kijken naar de website van de Cosmic Carnival. Daar zal je ongetwijfeld wel het een en ander aan uitleg krijgen hoe je dat kan doen. Als je een bijdrage wil storten in, in het... in het crowdfund, hè, om het maar zo te zeggen. Dan kan je dat eh, doen en dan eh, zijn eh, de zes mensen daar zeer blij mee. Want dan kunnen ze namelijk verder met het ontwikkelen van dat album. En allerlei dingen eromheen organiseren. Zoals bijvoorbeeld een release party. als het goed is, ehm, ja, weet ik niet zeker, maar... Ehm, het, zou, het zou zomaar kunnen zijn dat er hier eh, drie van de bandleden met een akoestische gitaar hier eh, bij ons in de studio eh, komen om het een en ander live ten gehoor gaan brengen. Dan moet het natuurlijk wel iets beter gaan als vorige week in de Eter. Ik heb wel begrepen dat de opnames die wij van Ganna van het Riet hebben gemaakt, dat die heel erg mooi zijn geworden. Maar het wil nog wel eens een beetje niet vlotten als het de Eter in gaat. Dus daar moeten we dan nog maar eens even een oplossing voor zien te vinden. Want het klonk een beetje beetje ver weg, heb ik me laten vertellen. Dus eh, ja, dat, dat, dat schijnt dan zo erbij te horen. Maar eh, ik heb me laten vertellen dat sowieso die opnames in ieder geval eh, het aanluisteren waard eh, moeten gaan worden. En eh, uiteraard mag Ganna daar eerst haar toestemming aan gaan geven. Ja, we gaan niet zomaar eerst even 1, 2, 3 iets uitzinnen. Dat doen we niet. we moeten eerst eventjes het aan de artiest zelf laten horen. En dan zou het zomaar kunnen zijn dat wij daar wat mee gaan doen. Zo werkt het in de praktijk. Een band eh, die ehm, niet meer bestaat, maar het is wel een heel mooi nummer eh, geweest. Eh, dat is het nummer van One More Band en I Paint the Sky Red. zou kunnen draaien op deze draailerige zondagmiddag. Eh, van uh, Adrie Haasbos eh, is dit afkomstig. En het gaat over een weg, als het goed is. I wanna stay on the 444. Je ziet het ook helemaal voor je, dat je met die auto dan over zo'n highway aan het rijden bent. helemaal niets voor je, alleen maar weg en meer niet. Dus zo'n beetje de stemming er, er, een beetje bij voorzien. En daarvoor overigens worden we een nummer van eh, One More Band. En dat eh, nummer dat heet eh, Paint the Sky Red. Ooit hier in een, uh, een legendarisch uh, nachtprogramma van CFM te horen geweest. the Nightwalk. toen hebben ze hier gespeeld. waren ook toch redelijk goede opnames geworden die we hier live hebben gemaakt. En eh, het eh, betekende ook heel langzaam een beetje de zwanenzang van de, de band. Want eh, de band is in twee stukken uit, uit elkaar gevallen. Riders Rain met Ariane en Vincent, die zijn doorgegaan. Maar ook, hoe heet hij ook alweer? <laughs> stamper, zoals we hem noemen. Stefan Anema, die is eh, aan de andere kant verder gegaan in een punkband. Nippel heet eh, de band. En eh, wat Rob Howard, de drummer, doet, dat is mij nog volstrekt een raadsel gebleven. Dus wat dat er gaat, weten we het niet. Wat even voor volgende week. Muziekpaviljoen hier in Zandvoort gaat een, ja, een leuke band neerzetten. Namelijk Jessup. En wie is Jessup? Ja, dat is eh, de liedzanger van eh, de band. Eh, of tenminste, de, zanger van de band. Is geen onbekende in popmuziekland. Zeker niet in de regio. Want hij praat altijd de dingen aan elkaar in de Rob Akda wordt. En dat is Paper Fisher. Die eh, zal volgende week dus met zijn band Jazzup hier eh, op het muziekpaviljoen te horen en natuurlijk ook te zien zijn. Ik geloof dat ze misschien uh, vandaag, vandaag ook nog wat hebben. Maar ik ben bang dat daar heel weinig mensen op afkomen. Het is echt alleen maar regen, regen, regen. En nog eens regen. twee minuten over half één. Ik zei het al, dubbel gevoel. En dat heb ik natuurlijk ook vanwege dat hele verhaal van van dit buiten. Je wordt er helemaal eh, een beetje gedeprimeerd eh, word je, er, eh, je ervan. En ja, ik zit daar maar gewoon plaatjes te draaien. en volgende week is het alweer uh, einde juli. Dan is het alweer einde verhaal van deze zomermaat. Maar goed, het leven gaat gewoon vrolijk verder. Zou ik bijna willen zeggen. Klinkt clichématig. Hier toegekomen aan, aan een dame hier uit de buurt. Uit IJmuiden daar komen er nog wel eh, wat eh, vandaan. Eh, we hebben Suus de Groot, maar deze hebben we ook. Dat is Fabiana Dammers met Can't Say No. sidewalk searched in every way Just to find himself somehow At every quest that he attempts The road would take another bend Just to leave him wandering on And he spoke in shame by what he saw He says life tall and rage breaks every law So what's left to hold on to? Yeah, and I said, well, well, it ain't all that bad, you see. You just got to approach it differently. Behold what nature has in store. And open up, yeah, come on. Look at the sunshine, the birds in the sky lying. Let it fill you up with grace or am I just tripping? And look at the trees grow I'll reach out your window Cause there ain't no need to feel ashamed No, no, oh So we sat down there on the curb and for the next 40 minutes we didn't spoke a word, no Just silence around Well, you suddenly starts to cry Says all my life I'm living one big lie Now why was it so hard to see? Yeah, and I said, well it's never too late to understand that every lesson learned is a moment well spent. So dry your eyes and open up. Yeah, come on. Look at the sunshine, the birds in the skyline. Oh, let it fill you up with praise. Oh, cause I ain't tripping. And look at the trees grow. I'll reach out your window, cause there ain't no need to feel ashamed. And if the wine does not come to the end of your cup, there's no need to give it up. Yes, oh, just take one last laugh at faith. Yeah, and look at the sunshine, the birds in the skyline. Oh, let it fill you up with grace. Oh, cause I ain't tripping. And look at the trees grow. Oh, reach out your way window Cause there ain't no need to feel ashamed No, no, no, no I wish I could live With Me van Houses. Eh, het is even een andere versie. Eh, dit is eh, van de EP. ik, heb, laten we ja, ik heb een andere versie op mijn USB-stick. <laughs> Maar zoals gezegd, die, die ben ik gewoon vergeten mee te nemen. Ik denk dat ik er met mijn gedachten niet allemaal bij ben. Ik heb ook een beetje het idee dat ik gewoon alleen maar mensen in de weg zit. En dat ik gewoon een aantal dingen gewoon te veel zeg. En daar, ja, daar zit ik gewoon mee. Dus alles alle woord wat, wat er gezegd wordt is bij mij denk ik nu op dit moment één te veel. Dus ik hou me gewoon bij, het, bij het afkondigen van plaatjes en dat soort dingen. Fabiana Dammers, daar begonnen we het blok met eh, drie mee. Can't say no. Eh, ik blijf eh, zeggen, dit is gewoon een vrouw die je zeker de komende tijd in de gaten moet gaan houden. Casper, Adrian en Sunshine. Ehm, loopt het eh, wat minder goed. Maar eh, hij kan het wel. En ik heb hem ook eens een keer eh, gezien in een een of ander KRO-programma waar hij ineens op dook. Deze Casper Adrian. En dat nummer wat, wat je hoorde, Sunshine, kan het weer wel gebruiken buiten denk ik eerlijk gezegd. was ook heel erg mooi om naar te luisteren. Vooral ook omdat de achtergrondvokalen voor de rekening van Marianne Oldenburg kwam. Wie Marianne Oldenburg van Mary Had A Little Band. Inderdaad, die. En eh, de laatste van het rijtje van drie was Houses and Stay With Me. En zij hebben in ieder geval beloofd, beloofd dat ze in ieder geval bij ons ook uh, langs zullen komen. Waarschijnlijk zal het op de donderdag eh, worden. Want het dubbele gevoel is het dubbele gevoel. Want dit programma gaat als het goed is toch op de fles. En dat heeft te maken met deze jongen hier. Dat is eh, de reden waarom ik ook begon met Kent Say No van eh, Fabiana Dammers. Want ik eh, kan niet weigeren voor een baantje bij het dagblad Kennemerland. die jongens die zochten medewerkers voor de sportverslaggeving van het aantal voetbalclubs in Amuiden. Nou, toen heb ik mijn vingertje netjes opengestoken en gezegd van, nou dat wil ik wel eens doen. En ik had er een gesprekje over en dat betekent, ja heren, dat betekent sorry jongen, maar dat betekent dat je wel dit programma moet opofferen. Ja, daar zit ik dan met een lang gezicht. Uh, geen muziekboulevard waarschijnlijk meer eh, na eh, september. dan proppen wij dat allemaal fijn in Alternative FM op de donderdagavond tussen 8 en 10. En dan gaan we één keer in de twee weken gewoon singer-songwriters doen. Lijkt je dat niet een fantastisch idee? Dan hebben we in ieder geval sowieso dat alle singer-songwriters op de donderdagavond bij Alternative FM samen dat ik doe met Marcus van Dam. En dan kunnen we ook weer gewoon lekker live muziek op donderdagavond brengen. Lijkt me heel gezellig. En dan eh, kunnen we dat eh, gewoon daar verder vormgeven. Helaas, helaas, eh, aan alle dingen komt een eind. Dus ook aan dit gedeelte. Ja, Jaapie Koper moet gewoon ook centjes kunnen verdienen. En hij heeft altijd toch een beetje het idee van dat hij heel graag een beetje de journalistiek in wil. En dit doet zich dan voor. En dan moet je geen nee zeggen tegen dit soort dingen. Lijkt me wel een zeer, ja, zeer fantastische opgave eerlijk gezegd. Nou weet ik dat er de, de, techniek voor niks staat. En hier achter dit programma loopt gewoon eh, Bob non-stop. Dat is het computersysteem loopt gewoon mee. Dus dus eh, helemaal eh, missen van muziek en verstoken blijven van muziek hoeft natuurlijk niet. Maar wellicht dat wij George van Dam zo gek kunnen krijgen dat hij ook gewoon de singer-songwriters non-stop in de programmering kan zetten. Hier is Lee Mason en Pool. sights the way you drag me to the shore. Toss your slack as I say, look into my very eyes. Oh, Slowly turn your head towards the crossfire at the bar. dat waren ze. Eh, nou, niet de Cosmic Carnival, maar Lee Mason en eh, Pool. Eh, dat is een nummer wat ze hebben ja, min of meer ook op de planken gebracht. tijdens de grote prijs van Nederland Theatertour. ja, dat vond ik toch wel een hele mooie geste of een mooie vondst van de grote prijs van Nederland. Om een aantal artiesten bij elkaar te zetten. En ja, het was dan de eerste keer. Maar ik denk dat het zeker uh, eh, toekomst heeft eh, om dit soort mensen, winnaars en misschien ook eh, finalisten, want Lee Mason was een finalist ooit bij de Singer-Songwriters in 2009, ehm, om die ja, dan de gelegenheid te geven om wat podiumervaring op te doen. Nou weet ik niet hoe het met Lee Mason is afgelopen verder. Ik dacht dat ze uit elkaar waren geklapt, want ik kom er verder helemaal niks meer tegen op het, op het internet. En dat is toch wel aan de ene kant wel jammer. Want ze hadden een hele leuke, ja, kleine EP-album hebben ze uitgebracht. Maar het heeft helaas eh, verder eh, niet zoveel opgeleverd dan alleen maar het verkopen van deze cd's eh, tijdens de tournee van de Grote Prijs. En meer was het eigenlijk niet. Terwijl er toch degelijk muziek in zit. Ik krijg ook eh, gelijk eh, reactie op eh, datgene wat ik hier loop te melden van een, een baantje bij het Dagblad Kennemerland. Dat vind ik altijd heel erg leuk om, om te weten. Hier is Evie met Hartslag. Hart vast met jou in mijn armen. Je bent een charmeur. Je houdt de deur voor me open en schuift mijn stoel aan. Ik mag jouw jas aan. Wanneer het regent, je voelt als een warme deken. Zo eentje waar je niet onder van vandaan wil En dan bedenk ik me, dan bedenk ik me Dat ik al veel te lang wakker lig Buiten is het al lang licht Ik schraap alle moed bij elkaar Maar blijf daar Al veel te lang wakker lig Buiten is het al lang licht Ik schraap alle moed bij elkaar Maar blijf daar voel hartslag met jou tegen me aan Het is niet te weerstaan, je neemt mijn jas aan En schenkt mijn glas in en houdt mijn hand vast En ondertussen voel ik je als warme kussen Ik hou mijn ogen dicht en mijn adem in En dan bedenk ik me, dan bedenk ik me Dat ik al veel te lang wakker ligt Buiten is het al lang licht, ik slaap aan my black bij Claudia de Brij ooit is eh, geweest op een eh, vrijdag. En eh, dat heet Sears, Adam Smaals hebben het afgelopen jaar meegedaan aan de Rob Hakdaalwoord in 2010, 2011. Ik geloof dat het in de tweede of de derde voorronde was. Daar wil ik even vanaf zijn. Zelfs de eerste voorronde. Zou zo maar kunnen. Maar goed, ze hebben meegedaan. En ze zijn er uiteindelijk niet verder, verder mee kunnen komen dan alleen maar in die voorrondes. Tot aan het nieuws van 1 uur. The Science Industry van We Cook With Fire. Nou, er wordt wel heel erg veel gekookt eh, de laatste tijd op eh, vuur. Yes, yes we know. We got it all backed up with the numbers so we know how to go about. Knowledge is money and money is time. Now you should know. believe in our goal Because we are the science industry Ministry Misery Oh yes, we've got good news for you Stick to the dress code of your company and get No need to struggle through Talk about the things you share and not the burdens you bear, and they love you.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 De politie in Oslo heeft dat gezegd op een persconferentie. De politie hield er gisteren nog rekening mee dat de verdachte Anders Breivik een handlanger had, maar daarvoor zijn geen aanknopingspunten gevonden. Breivik heeft tijdens verhoren gezegd dat de aanslagen gruwelijk maar noodzakelijk waren. Maar hij vindt niet dat hij een misdaad heeft gepleegd. Volgens zijn advocaat wilde hij met zijn acties de Noorse maatschappij aanvallen en veranderen. Bij de bomexplosie vrijdagmiddag in Oslo vielen zeven doden. De schietpartij een paar uur later op het eilandje Utøya kostte zeker 85 mensen het leven. Er vielen bijna 100 gewonden. Een aantal mensen wordt nog steeds vermist. Mogelijk zijn ze verdronken toen ze zich zwemmend in veiligheid probeerden te brengen. In de verwoeste gebouwen in Oslo liggen mogelijk nog slachtoffers. Hulpdiensten kunnen pas naar binnen als er geen instortingsgevaar meer is. Een antiterreureenheid van de Noorse politie is bezig met een speciale operatie in de buurt van Oslo. De operatie houdt verband met de aanslagen van vrijdag, maar bijzonderheden zijn nog niet bekendgemaakt. Anders ik geld tot nu toe als de enige verdachte van de aanslagen. In de Domkerk in Oslo is vanochtend stilgestaan bij die aanslagen. Onder de rouwenden waren leden van de Noorse regering en het Koninklijk Huis. In een toespraak zei premier Stoltenberg dat de twee dagen die zijn verstreken sinds de aanslagen voelen als een eeuwigheid van angst en verdriet. Hij zei verder dat de namen en foto's van de doden binnenkort bekend worden gemaakt. Dat zal opnieuw veel pijn veroorzaken, dus Stoltenberg. In de muziekindustrie is geschokt gereageerd op het overlijden van Amy Winehouse. Haar oud-producer Mark Ronson noemt het een van de verdrietigste dagen van zijn leven. Ronnie Wood van de Rolling Stones ziet de dood van Winehouse als een groot verlies van een goede vriendin. Amy Winehouse werd gisteren doodgevonden in haar appartement in Londen. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Het weer bijna overal bewolkt en regenachtig bij maximaal 17 graden. Morgen opnieuw veel plaatsen bewolkt en wat regen in het zuiden en westen.